uur. Jeroen van Kan met het Journaal. Aan de Côte d'Azur zijn bij overstromingen na hevig noodweer... zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Bij Cannes verdronken vijf mensen die hun auto probeerden te redden... en ook op een parkeerplaats werd een dode gevonden. Elders kwamen drie bewoners van een verzorgingstehuis om... en werden in een ondergelopen tunnel drie lichamen uit een auto gehaald. Door het vele water overstroomden ook de treinrails in Zuid-Frankrijk... waarna honderden passagiers de nacht aan boord moesten doorbrengen. Het treinpersoneel heeft maaltijden en dekens uitgedeeld. Het dodental na een aardverschuiving in Guatemala is opgelopen tot 69. Volgens de autoriteiten worden nog minstens 350 mensen vermist. De zoektocht naar slachtoffers van de aardverschuiving werd gisterochtend hervat. In een dorpje in de buurt van Guatemala-stad werd een hele wijk bedolven onder het puin. Hevige regenval zorgde ervoor dat de lawine van aarde, stenen en bomen langs de heuvel naar beneden gleed. President Obama heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement op de kliniek van Artsen zonder Grenzen in Kunduz. Hij noemt de aanval een tragisch incident, maar doet nog geen uitspraken over wie er verantwoordelijk is voor de luchtaanval. Obama wil eerst het onderzoek afwachten dat het ministerie van Defensie gaat uitvoeren. Het bombardement kostte zeker 19 mensen het leven. Veel slachtoffers waren medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Bij een busongeluk in de Britse stad Coventry zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een jongen van acht en een vrouw van in de zeventig. Zes anderen raakten gewond. Een dubbeldekkerbus reed aan het begin van de avond een supermarkt binnen. Het jongetje zat boven in de bus en was op slag dood. De vrouw liep op straat en werd door de bus geschept. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt en plaatselijk kan een mist ontstaan.